Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van de bezette gebieden in het oosten van Oekraïne... hebben massaal voor aansluiting bij Rusland gestemd, zegt Rusland. Helemaal eerlijk was het niet. Veel mensen werden gedwongen om voor te stemmen. Verslaggever Christian Pauw is in het oosten van Oekraïne. Oekraïners die zien het vooral als een teken van zwakte van Rusland. Eh, anders zouden ze niet hoeven mobiliseren en eh, met eh, nu in korte tijd, in, een, in een week tijd, die referenda erdoor drukken. Oekraïne en veel andere landen hebben al aangegeven de uitslag van het referendum niet te erkennen. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en dat betekent voor veel mensen dat ze in isolatie moeten maar voor mensen met een zwakke gezondheid is dat de afgelopen maanden niet anders geweest, schrijft Trouw. Van elke bacterie te veel kunnen ze flink ziek worden. Ze durven daardoor bijvoorbeeld niet de trein te pakken of naar de supermarkt te gaan. Vooral nu alle maatregelen eraf zijn, is hun leven een stuk moeilijker geworden. En er is gisteravond tot laat gedebatteerd over de transgenderwet. Met die nieuwe wet mag iedereen vanaf 16 jaar zelf beslissen... of ze een M, V of genderneutrale X in hun paspoort willen hebben. De verschillen tussen de partijen zijn groot. Maar het gaat er wel om dat de stap die iemand neemt wel dermate serieus is... dat een goed gesprek wel degelijk, denken wij, zinnig kan zijn. Tot slot mevrouw Van Ginneken. Ik denk dat een goed gesprek ook zinvol kan zijn op het moment dat je besluit gaan trouwen. We weten ook eh, dat dat niet altijd goed gaat. Dus ik snap nog steeds niet waarom dat dan specifiek voor transgender mensen... dit goede gesprek geformaliseerd en wettelijk geborgd moet worden. En volgende week praat de Kamer er verder over. Het weer nog net zo wisselend als de afgelopen dagen. Al is er tussen de buien door vandaag wel iets meer ruimte voor de zon. En het wordt iets warmer, 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files.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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar B. ZFM. trekken elkaar aan En jij kon niet verder bij de vandaan staan Oh, nog steeds voelt het vreemd Maar ik ga erin mee still de hoofdpunten van het NOS-journaal. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gesaboteerd. Ze sluit zich daarmee aan bij Denemarken en Zweden. Von der Leyen noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Cuba zit zonder stroom. Volgens de beheerder van het stroomnet heeft orkaan Ian zoveel schade veroorzaakt... dat het elektriciteitsnet is uitgevallen. De orkaan trekt nu naar Florida. Nobelprijswinnaar bischop Carlos Belo wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De nu 74-jarige Belo kreeg de prijs voor zijn bemiddelende rol bij de onafhankelijkheidsstrijd in Oost-Timor. Hij zou in die periode een aantal tieners hebben misbruikt, schrijft de Groene Amsterdammer.